Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie in Saudi-Arabië heeft ruim 400 mensen opgepakt... die banden zouden hebben met terreurbeweging Islamitische Staat. Volgens de autoriteiten wilden ze zelfmoordaanslagen plegen... onder meer op moskeeën en veiligheidsdiensten. Onder de arrestanten zijn ook buitenlanders. In mei vielen er bij twee zelfmoordaanslagen op Saoedische moskeeën 25 doden... De uitspraak in het kort geding tegen stakers van PostNL is naar maandag uitgesteld. Het postbedrijf wil dat de rechter een einde maakt aan de blokkades van depots... en is daarom een zaak begonnen tegen een leider van de stakende pakketbezorgers. Die willen met de acties een hogere vergoeding afdwingen. In Griekenland zijn twee imkers opgepakt voor het veroorzaken van een grote natuurbrand gisteren bij Athene. De brand begon aan de voet van een berg en verspreidde zich snel over enkele kilometers... De twee verdachten wilden hun bijen uitroken om honing uit een korf te halen, maar daardoor ontstond dus brand. In een natuurpark in Slowakije is een reddingshelikopter neergestort. De vier inzittenden zijn omgekomen. De helikopter was op weg naar een gewonde Duitse jongen. Vlak voor de landing raakte de heli een hoogspanningsmast en stortte hij neer in een kloof. De gewonde Duitser is door andere reddingswerkers geholpen. Stephen Cummings heeft de 14e etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. In de slotfase won de Brit van MTN Quebeca de sprint van de Franse Pinot en Bardet. De Nederlander Ramon Sinkeldam is ziek afgestapt. De renner van Giant hield het na 100 kilometer voor gezien. Sinkeldam is de derde Nederlandse afvaller en was bezig aan zijn eerste Tour. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekt vanuit het zuidwesten bewolking het land binnen. Morgenochtend op sommige plaatsen regen. Later in de middag wat opklaringen. Het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is veel vertraging. Tussen Maarsen en Breukelen staat 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is ruim een uur. Er ligt olie op de weg, er is maar één rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar Amsterdam kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1.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 Now, now pump, pump, pump, pump, it up and back it up like a Tonka truck. Darling. Is en eh, Pitbull. En On the Floor. Ja, wie kent hem niet? Ja, ja, ja, ja. Oké, wat gaan we doen? We gaan gewoon lekker gezellige muziek draaien. Goedemiddag, ZFM Entertainer for You, Fred Heij. Tot de klokjes van 7 uur en een gezellige plaat van Frans Duits en Angelina. De koffie gaat over de tafel. Een trein niet in het om een ik heb een levensgrote kater, veel groter dan ik had gehoopt. Ja, als een wilde ging stappen en alle remmen gingen los. Nu moet ik stoppen met die grappen, vanaf vandaag ben ik de klos. Maar niet het is hier niet pluis, Angelina. Het hek is van de dam, ik wou dat jij maar kwam, Angelina. Het is een mende hier, ik kan echt niet zonder jou. Alles wat ik doe, dat gaat verkeerd, ik heb mijn les geleerd, Angelina. Ik kom je thuis? Het is hier niet pluis, Angelina. Het hek is van de dam, ik wou dat jij maar kwam, Angelina. Het is een mende hier, ik kan ik moet nu even dimmen Want anders komt het nooit meer goed Maar altijd blijf ik even plakken En doe het licht uit in de kroeg Wanneer kom je thuis? Het is hier niet thuis, Angelina Het hek is van de dam Ik wou dat jij maar kwam Angelina het is een menne hier, ik kan echt niet zonder jou. Alles wat ik doe, dat gaat verkeerd. Ik heb mijn les geleerd, Angelina. Wanneer kom je thuis? Het is hier niet pluis, Angelina. Het hek is van de dam, ik wou dat jij maar kwam, Angelina. Het is een bende hier, ik kan echt niet zonder jou. Alles wat ik doe, dat gaat verkeerd. Ik heb mijn les geleerd, Angelina. Alles wat ik doe, dat gaat verkeerd. Ik heb mijn les geleerd, Angelina. Welkom bij deze gezellige puinhoop hier bij ZFM. Goedemiddag en we gaan verder met Jan en Dien en Surfing Safari. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting now. take you surfing with me. Come on along, surf baby, wait and see. I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Huntington and Malibu, they're shooting the pier. surfing with me. Come on along, surf, baby. the safari. I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Servants safari. Bahrain, sir baby, servants of Bahrain. I'm gonna take you, servants safari. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with surfing safari, surfing safari, surfing safari, surfing safari, surfing safari, surfing safari. Ja, lekkere gouden ouwe, Jan en Dien. En surfing safari. En we gaan verder Jimmy Cliff en Reggae Night. The best man. Now lightning strikes at eight, so you better not delay. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Dove sei? was dan een lekkere mix van Cher en Dolphy Lamore hier bij ZFM Zandvoort. Entertainer voor you tot de klokje 7 uur is, eh, is dit Fred Heij. En eh, wat gaan we doen? Een lekker plaatje draaien van Leona Lewis en Bleeding Love. Leading Love. Hier bij ZFM. Goedemiddag. Walter Kroes en Jij Maakt Me Gek. Fats Domino. En uh, daarvoor hoorde u natuurlijk uh, Wolter Kroes met uh, Jij maakt me gek. En ja, dat doen we zeker. We gaan, we gaan, ja, gaan we doen met Shakira en Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight.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 Goedemiddag, we gaan verder met een Nederlandstalig plaatje en die is van Stef Eckel op een terrasje. op een terrasje. Nou, lekker hoor. zeker met het zonnetje. Ja, heerlijk. Niet te veel, want eh, ja, je moet ook nog naar huis natuurlijk.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 Twee uurtjes entertainment voor u hier bij CFM eh, Zandvoort. En eh, ja, ik hoop eh, dat u heerlijk vermaakt bent met, ja, met deze puinhoop van muziek die ik er vandaag even doorheen heb gejast. Maar wel hele mooie muziek. Dus bij deze wil ik ja, daarvoor u bedanken. Dat u daar naar heeft geluisterd. En natuurlijk, eh, ja, volgende week zijn we natuurlijk weer terug. Iedere zaterdag bij ZFM Entertainer for You van 5 tot 7. Dus ik hoop dat, eh, dat u er volgende week ook weer lekker bij bent. En dan gaan we er weer een hele lekkere puinhoop van maken. Met de, eh, met de allermooiste hits van toen en van nu. Nederlandstalig, Engelstalig. Het maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, eh, ja, ik heb het in ieder geval naar mijn zin gehad vandaag. Ja, het weer was ook heerlijk vandaag. Vandaag kwamen die, uh, eh, alleen het kwik niet verder als 21 graden. Nou, daar mogen we best blij mee zijn, denk ik. Windkracht 4 was het. Of is het? Is het nog? Ja. Ja, morgen ziet het er iets beter uit. Dan gaan we de, naar het kwik van 23 graden. En eh, hier en daar wel een beetje sluierbewolking natuurlijk. Zowel de ochtend als, eh, als de middag. Ja, en dan eh, is het windkracht 3. En de kans op neerslag is 5%. Dus is niet veel. Ja, en het weercijfer is een negentje. En ja, wilt u meer informatie? Kunt u altijd nog de app downloaden natuurlijk van ZFM. En altijd nog eventjes naar de site van, uh, van ZFM. Eh, en daar kunt u natuurlijk ook alles vinden. En daar kunt u ook eh, natuurlijk mailen. Voor dit programma kunt u ook mailen naar Zandvoort Radio. Apenstaartje, zie of z nee, gmail. gmail.com dus Zandvoort Radio, gmail.com en dat is voor eh, dit programma van Entertainment for You. Dus ik zou zeggen, eh, ja, we gaan nog eventjes, eh, eventjes wat muziek draaien tot de klokjes van 7 uur. En ja, natuurlijk hoor ik u volgende week graag weer terug. We gaan een plaatje draaien van Barry White. You're the first, the last, my everything. Deze klinkt iets anders. Maar goed, dat heb je wel eens. was hij dan Barry White en eh, we, When We Are Together van de album You're the First and the Last My Everything. Zo moet het zijn. We gaan verder eh, tot de klokjes van 7 uur met Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en hierna uh, Euro Breakdown met Maurice Mulder. De kopie, of de kopie hoor mij nou, de herhaling van gisteren.